Vijf uur, Waterbalgemoed met het NOS-journaal. Nederland krijgt vandaag te maken met een zware storm. Het hoogtepunt is vanmiddag, maar de eerste zware windstoten... bereiken halverwege de ochtend de kust. Het KNMI heeft voor de kustprovincies en het IJsselmeergebied... code oranje afgegeven voor extreem weer. In de rest van het land geldt code geel. De ANWB verwacht in de loop van de middag problemen op de weg... als de storm op zijn hoogtepunt is... en veel mensen vanwege Sinterklaas vroeg naar huis gaan. De KLM heeft 42 vluchten naar Europese bestemmingen geschrapt. De NS is van plan een gewone dienstregeling te rijden. Hulpdiensten in Noord-Nederland roepen mensen op alleen in noodsituaties 112 te bellen. Bij de storm eind oktober belden veel mensen voor niet dringende zaken, waardoor de meldkamer overbelast raakte. De Amerikaanse geheime dienst NSA houdt van honderden miljoenen mobiele telefoons wereldwijd bij waar ze zich bevinden. Dat schrijft de Washington Post op basis van documenten van klokkenluider Snowden. Volgens de dienst zelf worden de gegevens onder meer gebruikt om te zien wie zich in de buurt bevinden van bekende terreurverdachten en dus zelf mogelijk ook verdacht zijn. In Mexico is een truck met radioactief afval teruggevonden die deze week werd gestolen. De dieven hebben het afval uit de beschermende container gehaald, maar volgens de autoriteiten gebeurde dat in een onbewoond gebied. Zelf zijn de dieven mogelijk wel blootgesteld aan straling. De truck met ziekenhuisapparatuur voor kankerbehandelingen werd gestolen in de buurt van Mexico-stad. Bij de kust van de Amerikaanse staat Florida zijn tientallen grienden gestrand. Tien van de walvisachtige dolfijnen zijn al overleden. Natuurbeschermers proberen uit alle macht de overgebleven dieren te redden. Deskundigen hebben er weinig vertrouwen in dat dat gaat lukken. Het ruige gebied is voor de reddingswerkers moeilijk te bereiken. Het weer, stormt dus vandaag, aan de kust tot windkracht 10. Ook is er in de kustprovincies kans op zeer zware windstoten.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 She's a mystery to me. words tangled in her hair, words soon to disappear. so sharp it cut like a switchblade to my heart. Words tearing darkness in her eyes that so enslaves me. But if my love is blind, then I don't wanna see. She's a mystery to me. Night falls, I'm cast. To. Was gedacht, she's a mystery to me, <laughs> mystery girl. Nadat er weer een relatie eh, <laughs> tegen de klippen was gelopen. Maar goed, zou je niet vallen met mijn uh, eh, <laughs> toestanden. Eh, je hoorde trouwens Roy Orbison, vergeet niet net ingeschakeld. Ik heb meer van uh, de Big O gedraaid de afgelopen nacht... vanwege het feit dat het morgen precies 25 jaar geleden is dat de Big O overleed. Zodoende dus. Welkom. Dit is de laatste uur. De nacht hangt anders hier bij de Vara op Radio 1. Pakjesavond wordt een stormachtige pakjesavond. Zoals je net hebt gehoord in het nieuws. Maar zien wat het wordt. Ik had eerder eh, deze nacht, een uur geleden ongeveer... een concert aangekondigd in Paradiso vanavond. Namelijk dat van de Schotse band Travis. Nu blijkt dat gaat niet door want hij heeft stemproblemen. Hij is in dit geval Francis Healy, de zanger van de Schotse band. En een eh, optreden later, in het komend jaar... daar is volgens nog geen sprake van. Dus mocht je een ticket hebben gekocht voor het optreden van Travis... je kan je centjes gewoon bij uh, Paradiso terughalen. Wie wel gaat optreden vanavond... En die was ook eerder uh, deze avond hier bij Radio 1 te gast. Dat is Raymond van het Groenewoud. Vanavond treedt hij op in het Beaufort-huis in Austerlitz. En dit is een hele oude opname van hem, van zijn debuut-LP uit 1973. Moest eens weten hoe gelukkig ik was. Dan zou je even anders piepen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Dan stond je hoogstwaarschijnlijk moest eens weten hoe gelukkig ik was. Je zou waarschijnlijk weer gaan huilen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Dan stond je hoofd waarschijnlijk op. Oh, schat, ik hou van jou. Geloof me vrij. Oh, schat, ik hou van jou. Ik hou van jou. Je moest dus weten hoe gelukkig ik was. Je zou het in de krant gaan schrijven. Je moest dus weten hoe gelukkig ik was. Moest weten hoe gelukkig ik toch was. weten hoe gelukkig ik was. Je zou op slag een fles tracteren. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Je lag al lang bij mij in bed. Oh, schat, ik hou van jou. Zo waar ik leef. Oh, schat, ik hou van jou. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was Je zou het met me willen delen Je moest eens weten hoe gelukkig ik was Moest hoe ik gelukkig was, hoe Je moest eens weten hoe gelukkig ik was Je zou het met me willen delen Je moest eens weten hoe ik. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Je zou het met me willen delen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Je moest weten hoe gelukkig ik toch ben. Raymond van het Groene Woud, die eerder deze nacht tussen 12 en 2 de gast was bij Casa Luna. En daar ook nog een aantal uh, liedjes live heeft eh, gezongen. Zich begeleidend aan de piano, dan wel aan de gitaar. En die opname die hoor je misschien eh, volgende week wel weer terug. Uh, of althans een opname daarvan.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 Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you, cause oh, if the sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. afgelopen maandagochtend... uit het 3FM-programma van Gil Jorda Tess Rose Jackson. En zij coverde daar de top 40 hit van dit moment. Hey Brother, dat een wereldhit is voor eh, Avicii. Tessa Rose Jackson dus. En er is ook een Nederlandse zangeres. Chris Berry. didn't mean to throw in the je net hoorde. Eh, en het heette Let Go van Chris Berry en uh, En dat gezelschap is in ieder geval aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 te beluisteren. Er zijn de muzikale gasten in speakers met Koppen. John Lennon, zijn schoolrapport is geveld. En dat, uh, nou, dat, scheen, dat ook nog een heel slecht schoolrapport te zijn. Maar dat neemt niet weg dat het eh, de moeite waard is voor sommige mensen... om daar een eh, vet bedrag voor neer te tellen. dat schoolrapport van hem, of liever gezegd die twee schoolrapporten... want er gingen. om, daar is zelfs meer dan 10.000 euro voor betaald. 10.240 en euro bedoel maar. <laughs> nou, mijn schoolrapporten zijn minder waard. En die waren ook niet zo best. Maar ik ben een goed gezelschap dus. and Aanstaande zondag is het eh, precies 33 jaar geleden dat aan zijn leven een eind kwam. John Lennon, Je hoorde meer met eh, Stand By Me. De stem van John Lennon natuurlijk ook vaak te horen bij de Beatles. En hier is de stem van Paul McCartney. van de Beatles, toen ze nog liedjes van anderen zongen. De stem van Paul McCartney hier in Centraal in Long Tall Sally. Een liedje geschreven door Little Richard. Die in ieder geval op zijn cv'tje kan vermelden dat songs van hem ooit zijn gezongen door de Beatles en Elvis. Hier is hij zelf met Slippen en Sliden, Little Richard. De stem van Little Richard die je hoorde. 81 jaar wordt hij vandaag. En je hoorde uit 1956 van de zanger het nummer Slippin' and Sliding. Het is vier minuten, bijna drie minuten voor half zes op de vroege donderdagochtend hier bij Radio 1. En dat betekent dat het tijd is voor de drie chansons op een rijtje. Je hoort eh, dadelijk Frans Gal, Babacar gaat ze zingen. Dan een hele recente opname voordat je Babacar hoort. Dat is er namelijk eentje van eh, Etienne Daou met het nummer Un Nouveau Printemps. Maar eerst Alweer Little Richard. Hoe zou die klinken in het Frans? Nou, hij gaat het zelf niet zingen in het Frans. Dat laat hij over aan een andere. Net of meer een tijdgenoot. Hij is iets jonger. Die, degene die Little Richard gaat zingen in het Frans. Johnny Hallyday. Eh, ook nog steeds actief. Hier is hij met Lucille. Oh, Lucille, pourquoi viens-tu ce soir Oh Lucie, maintenant il est trop tard. Entre nous c'est fini, je ne veux plus te revoir. Oh Lucie, pourquoi viens-tu t'excuser? vu danser avec lui dans le noir. De nacht klinkt anders met Roel Koeners. à revivre. À prendre un coup de crosse et de cheveux tendus. Voilà les larmes scintillent aux paupières vaincues. Mais si la cause est belle, peu importe le but. et de cheveux tendus. Vois les plaies qui scintillent, les combattants fourbus. C'est un nouveau printemps. C'est un nouveau printemps. les plaies qui scintillent au torse des vaincus. Mais si la cause est belle, peu importe le but, peu importe le but, peu importe le but, peu importe le but. J'ai des ondes de chaleur. J'ai pas manqué de courage, c'était bien trop facile de laisser en héritage. is de titel van het liedje dat ze zong het chanson, kan ik zelfs zeggen. Frans 1987. Daarvoor hoorde je Etienne Daou samen met Sally Herbert met Un Nouveau Printemps. Dat is een nieuwe plaat, recente opname. En die werd voorafgegaan door een hele oude, uit de jaren 60, begin jaren 60. Lucille, Lucille moet ik zeggen. En die werd gezongen, de Little Richard compositie, die werd gezongen door Johnny Holiday. Johnny Holiday die een tournee door Azië. Want daar is hij ook populair, heeft eh, afgezegd. En dat had dan te maken met het feit dat er eh, onlusten zijn in Thailand. En later, en er zit wel weer in het jaar... dan zal hij alsnog die kant op gaan. Over een half uurtje, dan is het op deze zender weer tijd voor het Radio 1 Journaal... met Lara Renze en Marcel Oosten... Hierin in ieder geval aandacht voor het eh, weer, het noodweer dat op komst is. En dan Frans Timmermans, onze minister van Buitenlandse Zaken. Die is in Kiev. Heeft gesproken met de demonstranten. En vanaf het eh, plein waar de demonstratie plaatsvindt, zijn stem. Dan wat uh, een beetje gaan vergeten. De Filipijnen, hoe is het daarmee? Daar hoor je straks meer over. En voor het laatste, wat mij betreft, voor het allerlaatste. Nogmaals, de Zwarte Pieter discussie. Dat en nog veel meer natuurlijk straks in het Radio Ingenaal vanaf 6 eh, uur. Vanaf 6 uur tot half 10 met Lara Rens en Marcel Oosten. The mirror's image tells me it's time, but I'm not finished. Cause you're not by my side. And as I rode, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's three in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? You only call me when you're high. Somewhere darker, talking the same I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making alright decisions, and having have you my message reply dat duurt nog wel even voordat het zomer is. Maar inmiddels zijn al de eerste namen in de publiciteit gekomen van eh, artiesten die gaan optreden op de diverse popfestivals komende zomer. Elbow bijvoorbeeld eh, en de Pixies die eh, zullen gaan optreden in het nieuwe festival dat plaatsvindt in de buurt van de, van de Efteling. Ehm, Best Kept Secret. In juli zal dat allemaal plaatsvinden. En dan hebben we het ook nog over uh, eh, Rock Werchter bijvoorbeeld. Metallica zal er optreden. Net als op Pinkpop, er zal Metallica ook optreden. En van Rock Werchter is bekend dat Arctic Monkeys daar ook zullen zijn. En van hen hoorde je een track van het album AM. Why'd You Always Call Me When You're High. En de voorverkoop van de kaarten van Rock Werchter begint dit weekend zelfs al. Nou, ze zijn dan ook van plan in eh, België.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 waarvan we weten dat het een schimmel is, maar hoe die heet... we zijn er nooit achter gekomen. flowers. Maybe we'll be caught for hours, waiting out the sun. You and me were gabbing away, dreaming conversation, sitting in the hay. Honey, how long was I laughing in the rain? With cause I didn't feel a drop till the thunder brought us to. life of tin, Pretty comfy feeling how the rain ain't leaking in. We can sit and dry just as long as it can pour. Cause the way it makes you look makes me hope it rains some more. 66, regen op het dak. Love and Spoonful hoorde je met Rain on the Roof. En de cent krijgt het zwaar vanavond. Hij zal moeten vechten tegen de wind.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 Silver Bullet Band Against the Wind. We hebben nog een televisietip voor je. Vooral als je houdt van eh, oude films. Een klassieker wordt zondagmiddag uitgezonden op het eh, Vlaamse 1. Dan kan je namelijk vanaf 2 kijken naar de film The Wizard of Us. Een vooroorlogse productie in kleur notabene. Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain. dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where. Oh, why? liedje uit de film The Wizard of Somewhere Over the Rainbow. En die filmklassieker, dus ik zit me net te bedenken... filmklassiekers die worden eigenlijk niet vertoond op de Nederlandse televisie. Maar ik kan dan in ieder geval wel zondagmiddag voor deze filmklassieker eh, terecht... bij het Vlaamse 1. Zondagmiddag vanaf 2 uur de filmklassieker The Wizard of Us met Judy Garland dus vooroorlogsrepertoire. 1939 komt het. En gefilmd in kleur, wat toen heel bijzonder was. Dit was het dan. De nacht het anders voor deze 5 december. Volgende week ben ik er weer. En dan staan Otis Redding en Sam Koek centraal. Dadelijk centraal Marcel Oost en Lara Rens in het Radio 1 Journaal. Mijn naam is Groel Koeners. En ik zou zeggen, een eh, mooie dag verder en een, eh, een fijne pakjesavond.